Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft er weer twee medailles bij. Een zilveren en een bronzen. Zwemmer Arno Kamminga zwom zojuist de 200 meter schoolslag. En dat deed hij goed, maar het goud ging naar Australië. Kamminga krijgt zilver. Het is de tweede medaille voor Kamminga. Eerder won hij ook een zilveren plak bij de 100 meter schoolslag. Kamminga komt nog een keer in actie op de 4x100 wisselslag gemengd. En de roeisters Marike Keizer en Ilse Paulus grepen in de finale van de lichte dubbel 2 net naast het goud. Het duo lag het grootste gedeelte van de race op kop, maar in de allerlaatste slagen werden ze toch ingehaald door Italië en Frankrijk. Keizer en Paulus moesten genoegen nemen met het brons. Ook een succes bij de Nederlandse handbalsters. Zij wonnen de derde groepswedstrijd van Angola. Het werd 37-28 en daarmee hebben ze hun plek in de kwartfinales veiliggesteld. Het demissionaire kabinet heeft de ventilatieregels in de horeca op een onverantwoorde manier versoepeld. Dat schrijft NRC. Door een wetswijziging in de drank- en horecawet hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen, maar nog maar ongeveer één keer per uur. Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat die eisen midden in de coronacrisis omlaag gingen, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron bleek. Het kabinet zou het RIVM ook niet om advies gevraagd hebben omtrent de ventilatienormen. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat om onder meer Google, Facebook en Netflix. En ook de luchtvaartmaatschappijen Delta en United willen van nieuwe medewerkers een vaccinatiebewijs zien. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid.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 <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Rolls Royce screeching Rolex gleaming Blonde hair, I bleached it You could call me Khaleesi I stay up on my queen thing Up here the haters look teeny tiny Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my.